Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Met ruim 98% van de stemmen geteld... lijkt in Spanje de centrumrechtse Partido Popular de grootste te worden. De partij heeft 89 zetels, maar staat nu op 136. De PSOE van de zittende progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. De rechtsradicale partij Vox raakt bijna de helft van zijn parlementszetels kwijt... en daarmee is de kans op een rechtse coalitie klein. En de nieuwe linkse partij Sumar krijgt 31 zetels. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odessa... zijn gisternacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel één dode en raakte ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. De honderden brandweerlieden die op het Griekse eiland Rodos de zware natuurbranden bestrijden... worden sterk gehinderd door de harde wind. Naar verwachting zal dat blussen ook de komende dagen nog bemoeilijken. Bijna 20.000 mensen zijn sinds gisteren uit hun huis of vakantieaccommodatie geëvacueerd. Ze zijn naar scholen en sporthallen gebracht. Ook wachten veel evacuees op het vliegveld tot ze naar huis kunnen. Reisorganisaties hebben veel van hun vluchten naar Rodos geannuleerd. In veel gevallen brengen ze wel vakantiegangers terug naar huis als die dat willen. En de Tour de France is gisteravond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar Parijs. De Tour werd gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Hij finishte samen met zijn ploeg na het peloton. Het is de tweede toerzegen voor Vingegaard. Op de Champs-Élysées was de dagwinst voor de Belg Jordi Meijers... die de snelste was in de massasprint. Het weer, afwisselend opklaringen, en wolkenvelden.